Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meer beelden van de mishandelingen op Mallorca. Gisterochtend werd daar een man van 19 uit Hilversum voor opgepakt. Hij zou twee anderen tegen hun hoofd hebben geschopt. Hij werd niet opgepakt voor de dodelijke mishandeling van Carlo van 27 uit Waddingsveen... want die stond niet duidelijk op camera, zei het Openbaar Ministerie. Mogelijk zijn er dus nieuwe beelden die wel helpen. Volgens de Telegraaf zijn ze van camera's op de boulevard waar het gebeurde. De Spaanse politie stuurt ze vandaag of morgen op. We hebben voor 1 juli flink wat flessen drank in ons mandje gegooid... of zelfs honderden kratten bier ingeslagen. Sinds die datum mogen supermarkten en drankwinkels niet meer stunten met kortingen. Deze klanten vinden dat niet zo gek. Aan de ene kant snap ik het. Eh, je moet het niet stimuleren, het alcoholgebruik. Dus ik begrijp wel dat ze zeggen van nou, eh, het is niet meer 1 plus 1 gratis. Nee, is me echt niet opgevallen. Maar ik vind het ook een goed idee, want dan moeten ze eigenlijk allemaal verbieden. Maar roken moeten ze ook uit de schap halen, toch? Ja, 25% eraf. Ja, je koopt het alsnog met korting. Waar heeft het voor zin? Ik denk niet dat het heel veel zal helpen, als ik heel eerlijk ben. Lijkt er toch wel op. Na het ingaan van de wet ging de verkoop behoorlijk naar beneden. Amazon komt met een plan om verspilling tegen te gaan. Een paar maanden geleden onthulde een Britse tv-zender dat de webshop miljoenen teruggestuurde tablets, laptops en opladers vernietigt. Omdat dat goedkoper is dan ze nog een keer te verkopen. Er was veel gedoe over. Amazon zegt dat ze de boel gaan verbeteren. En verzekeraars hebben tot nu toe bijna 13.000 schademeldingen gehad na het hoge water van vorige maand. Vooral in Valkenburg was het raak. Daar liep het hele centrum onder water ik blijf even bij het hoge water. Een visvereniging uit Noord-Limburg is honderden vissen kwijt. Door het hoogwater zijn ze vanuit de vijvers de Maas ingezwommen. De vissen zijn eigenlijk aan beide kanten eh, hier de kant op de Maas gegaan. En de weilanden aan de andere kant. En we hebben al tientallen vissen zien zwemmen over het asfalt heen. Als liefhebber eh, ja, doet dat wel zeer. Inmiddels is er een crowdfundingsactie gestart om nieuwe vissen te kunnen kopen. Het weer eerst mooi. Vanmiddag en vanavond kan het weer losgaan met onweer en veel regen in korte tijd. Vooral in het oosten en in het noorden wordt het nat. Het wordt een graad of 21. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A7 Den Oever Heerenveen staat bij Kornwerderzand een file van 3 kilometer... en de vertraging is daar een half uur. De oorzaak is een vrachtwagen met pech.